Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer erkennen dat ze hebben gelogen over wanneer ze een relatie kregen. Vorige week meldden ze aan de partij dat ze ongeveer een jaar, jaren een relatie hebben... maar later werd duidelijk dat ze eind 2016 al samen waren. Dus ook rond de verkiezingen maart vorig jaar. Meijer en gashof hebben daarop toegegeven dat ze niet de volledige waarheid op tafel hebben gelegd, schrijft GroenLinks in een verklaring. Dat leidde tot een vertrouwensbreuk. Het ministerie van Defensie gaat nog steeds niet serieus en zorgvuldig om met klachten, zegt veteranenombudsman Renier van Zutphen. Twee jaar geleden liet hij zich in een rapport ook al kritisch uit over de klachtenbehandeling door het ministerie. Maar volgens de veteranenombudsman is er sindsdien weinig veranderd. Klachten worden volgens van Zutphen formeel benaderd en vooral bekeken vanuit eigen perspectief. Ook is er nog steeds te weinig persoonlijk contact. Het is aan de rechter en niet aan de politiek om te beoordelen of Rusland aansprakelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Dat zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak in talkshow Jinek als reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren. De Raad vertegenwoordigt de rechterlijke macht. Een motie die stelt dat de betrokkenheid van Rusland onomstotelijk vaststaat... werd aangenomen door de hele Kamer... met uitzondering van PVV en Forum voor Democratie. Die partijen maken bezwaar tegen de term onomstotelijk... omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Argentinië heeft de voetbalwedstrijd tegen Israël die zaterdag gespeeld zou worden afgezegd na druk van Palestijnen. Dat heeft een bron bij de Argentijnse voetbalbond tegen persbureau EP gezegd. Van officiële Israëlische of Argentijnse zijde is nog niet bevestigd dat de partij niet doorgaat. Wel zijn er berichten in Israëlische media dat premier Netanyahu contact heeft opgenomen met de Argentijnse president Macri in een poging de zaak te redden. De wedstrijd van zaterdag zou de laatste oefenwedstrijd van Argentinië zijn voor het WK in Rusland.